Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Australië heeft hoge straffen ingesteld voor mensen die vanuit India het land willen binnenkomen. Overtreders lopen vanaf maandag het risico op een boete van tienduizenden euro's of een jarenlange celstraf. Een Australische minister spreekt van een drastische, maar noodzakelijke maatregel. India kampt met een enorm aantal coronabesmettingen. De app Coronamelder stuurt vanaf vanmiddag weer meldingen over contacten met besmette personen. De meldingen waren woensdag stopgezet vanwege privacyproblemen. Op Android-telefoons hadden andere apps toegang tot gecodeerde gegevens van de coronamelder. Google heeft nu een oplossing gevonden voor het lek. Een aanslag met een autobom heeft in Afghanistan aan zeker 27 mensen het leven gekost. Ook raakten tientallen mensen gewond. De ontploffing was bij een pension. Onder de doden zijn middelbare scholieren en politiemensen. Mogelijk liggen er onder het puin nog meer lichamen. Het is nog niet duidelijk wie verantwoordelijk is voor de aanslag. Het leger van Tjaad zegt dat het in het westen van het land een offensief van rebellen heeft afgeslagen. Daarbij zijn volgens het leger enkele honderden rebellen gedood en tientallen strijders gevangen genomen. Aan de kant van het leger zouden zes doden zijn gevallen. De strijd is in de regio waar vorige maand de president van Tjaad dodelijk werd geraakt bij een bezoek aan de frontlinie. De zorg voor Maradona liet in de laatste uren voor zijn dood te wensen over, blijkt uit een rapport van medische experts. Het voetbalicoon overleed eind november op 60-jarige leeftijd na een hartaanval. Uit het rapport zou blijken dat Maradona betere overlevingskansen had gehad als hij in een kliniek was behandeld... Nu kreeg hij zorg in een woning in Buenos Aires. Het weer. De dag begint koud, vooral landinwaarts. Lokaal is wat mist, later op veel plaatsen zon. In het noorden is er kans op een bui, verder droog in een graad of 13. Morgen wordt het iets frisser. Dit was het NOS Journaal.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 You're blowing my mind time, baby, I'll get you with my ride. Girl, you got it going on. Yeah, yeah, yeah, I like the way you work it. I the bag it up. I like the way you work it. No diggity. I got to bag it up work diggity. I got the bag it up. Yeah. I like the way you work it. Little diggity. I got the bag it up. I like the way you work it. Little diggity.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 Hey, hey, hey. Ik met volle strand of de kroeg. Dromend in de duinen, een feest tot de morgen. voel me goed. Ik zeg iemand gedag, ik weet die zit mijn bloed. Hoort is in het woord, hier is het allemaal.